Bonenbakker met het NOS Journaal. De krapte op de woningmarkt leidt ertoe dat jonge stellen wachten met het krijgen van kinderen. Dat blijkt uit onderzoek van het demografisch instituut NIDI. Het geboortecijfer in Nederland daalt al jaren. Gemiddeld krijgt elke vrouw nog maar 1,4 kinderen. Dat komt mede doordat jonge stellen moeilijk een goed huis kunnen vinden om een gezin te stichten. Uit het onderzoek blijkt dat ze hun wooneisen niet aanpassen. Zonder geschikte woning stellen ze het krijgen van kinderen liever uit of zien ze daar helemaal vanaf. In het Midden-Oosten is vannacht opnieuw over en weer gevochten. Het Israëlische leger zegt veel luchtaanvallen te hebben uitgevoerd op Teheran. Iran heeft op zijn beurt raketten afgevuurd op Israël. Ook in Libanon gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah door. De Oekraïense president Zelensky heeft in Saoedi-Arabië een ontmoeting gehad met kroonprins Mohammed bin Salman. Vermoedelijk heeft Zelensky opnieuw aangeboden om te helpen met het afslaan van Iraanse droneaanvallen. Oekraïne heeft daar veel ervaring mee, omdat Rusland ook Iraanse drones inzet. Het ziekenhuis Nijsmellingen in Drachten gaat als eerste in Nederland van het gas af, meldt Omroep Friesland. Vorig jaar stapt Volgend jaar stapt het over op twee grote, nieuw ontwikkelde warmtebatterijen. Het systeem werkt met ijzererts dat tot 360 graden wordt verwarmd. In noodgevallen kan het ziekenhuis terugvallen op oude stoomketels die op biodiesel draaien. Suriname heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK voetbal. Bolivia was in de halve finale van de play-offs te sterk en won met 2-1. De laatste plek in de pool van Nederland op het WK gaat naar Zweden of Polen. Die twee landen wonnen in de play-offs van Oekraïne en Albanië... en moeten dinsdag tegen elkaar. Het weer, het is overwegend droog met in het binnenland lichte vorst. Lokaal kan het glad zijn. Vanochtend is het droog en zonnig. Later raakt het bewolkt, gevolgd door regen.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 Jonge stellen die geen geschikte woning kunnen vinden... stellen het krijgen van kinderen uit. De Oekraïense president Zelensky heeft in Saoedi-Arabië een ontmoeting gehad met kroonprins Mohammed bin Salman. Vermoedelijk heeft Zelensky opnieuw aangeboden om te helpen met het afslaan van Iraanse droneaanvallen. Suriname heeft zich niet weten te plaatsen voor het WK voetbal. Bolivia was in de halve finale van de play-offs te sterk en won met 2-1. Het weer. Vanochtend is het droog en zonnig. Later raakt het bewolkt, gevolgd door regen.